Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In het zuiden van Italië zijn tientallen lichamen aangespoeld. Het gaan om migranten uit Iran, Afghanistan en Pakistan. Het schip waarop ze de Middellandse Zee wilden oversteken... zou veel te zwaar beladen zijn geweest en in tweeën zijn gebroken. Er zouden meer dan 100 migranten op de boot hebben gezeten... toen het ongeluk vanmorgen vroeg gebeurde. Sommigen hebben op eigen kracht de kust bereikt... en ook zijn er 20 mensen gered. Een Franse kardinaal wordt niet vervolgd voor seksueel misbruik van een meisje van 13. Omdat het te lang geleden is gebeurd. 35 jaar. De kardinaal heeft het misbruik bekend. Het Vaticaan heeft daarom zelf een onderzoek gestart en kan hem nog wel straffen. In Rotterdam zijn bij een schietpartij twee mannen gewond geraakt. De schietpartij gebeurde rond half negen in een café aan de Maashaven. Mensen in het café pakten het wapen van de schutter af en die zetten het daarna op een lopen. De dader is nog niet gevonden. En dankzij zijn overwinning op hekkensluiter Cambuur is AZ weer tweede in de Eredivisie. In Alkmaar werd het gisteravond 2-1 en dat was een belangrijke overwinning, zegt AZ-trainer Pascal Jansen. Het gaat uiteindelijk wel om die drie punten. Dus eh, ja, onderaan de streep is dat het allerbelangrijkste. Maar goed, laat duidelijk zijn dat we ook niet tevreden zijn over de uitvoering vandaag. Of AZ aan het einde van het weekend nog steeds tweede staat, dat weten we aan het eind van de middag. Dan heeft de rest van de top drie de wedstrijden ook gespeeld. Feyenoord moet tegen Fortuna Sittard en Ajax speelt tegen Vitesse. Het weer, veel zon vandaag, ook wat bewolking. Het is maximaal 7 graden, maar door de wind voelt het een stuk kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. De storing in de afsluitdijk is verholpen. De A7 Heerenveen Den Oever is in beide richtingen weer open. Er staat 4 kilometer richting het zuiden bij Den Oever. En de vertraging is een half uur.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 How do you keep the sun from fading too fast? than I suppose. hartelijk welkom bij ZFM Jazz. Goedemorgen luisteraars, eh, fijn dat je luistert naar ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie vandaag, Auko B. Eh, ja, als rode draad door deze uitzending eigenlijk eh, muziek van Michel Legrand... en met en door Michel Legrand. En ja, we begonnen natuurlijk met eh, eh, Laura Fiji. Eh, watch What Happens When Laura Fiji Meets Michel Legrand. Nou, een grote naam natuurlijk. Leuk om daar gedurende de uitzending van diverse artiesten iets te draaien. nou, verder kwam in ieder geval aan bod uit de Nederlandse hoek... Monsieur Dubois, Simon Richter, Rita Hoving, Rita Reis... Cassie and the Pressure Group... Nou, Laura Fiji hebben we al gehoord. En natuurlijk staan er ook een aantal instrumentalisten op de rol. Dus we gaan er een mooie uitzending van maken. De koffie staat hier onder handbereik. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik hoop dat jullie er ook eh, zin in hebben. En ja, het tweede nummertje wat ik op de rol heb gezet... moet ik even kijken, want ik had dat wel opgeschreven. Dat is van een heel bekende gitarist. Josko Stefan Trio. Eh, luister en geniet. Bekende melodie, iedereen kent het nummer. Josko eh, Stefan Thank you. applaus wel verdiend voor eh, Josko Stefan. En hij speelt hier samen met Stagello Rosenberg. Eh, gypsy Jazz blijft natuurlijk leuk. En dit kwam een, eh, van een cd'tje af. Ik moet even kijken van wanneer dit cd'tje is. Want die, Josko heeft aardig wat geproduceerd al. Dit is van de cd Live Guitar Heroes. Een cd'tje uit 2022. En eh, daar speelt hij met een aantal gasten, allemaal bekende gitaristen. Maar ook met zijn eigen trio heeft hij eh, eh, diverse mooie cd's gemaakt. Er staan ook veel filmpjes van hem op YouTube. Zeker de moeite waard om even te kijken. Ik had al gezegd dat, dat Michel Legrand eigenlijk iemand was die centraal stond in deze uitzending. En dat doen we nu met een nummertje van Phil Woods en het Michel Legrand Orchestra. Claire de Lune, bekende melodie ook. kwamen van een cd getiteld Image. En uh, Phil Wood speelt natuurlijk de altsaxofoon. Michel Legrand op piano. Uh, Derek Watkins, ja, die speelt trompet op deze cd. Ik zie even kijken, er staan hele lijst namen. Zie ik er nog een bekende tussen staan. Kenny Clark op de drums. Ja, mooie muziek. En dat allemaal van Michel Legrand samen met Phil Wood. Die Legrand heeft met heel veel mensen uh, samen gespeeld. Onder andere ook met Sarah Vaughan. En dat is een leuk nummertje. Dat zal ik even starten. En eh, Summer Me, Winter Me. Seraphon with the Michel Legrand Orchestra. CD uit 1972. kisses, morning me, evening me. And as the world slips far away, star away, forever me with love. wonder me, wonder me. me. And in the silence quiet clover you. I'll wrap you up in a ribbon you, a rainbow you. gewoon nog draaien tegenwoordig. Klinkt altijd goed, toch? Eh, dan nou, je speciale aandacht voor een, uh, een, eh, een accordeonist. Zijn naam is Marc Bertomieu. En ja, een aantal jaren niks van gehoord. Maar onlangs, ik, volgens mij 2022, toch weer een cd uitgebracht. En dat is prachtige muziek. Het is een beetje jazz, wereldmuziek. En ja, ik was echt onder de indruk van deze cd. En ik, vandaar dat ik dacht, dat moet ik zeker laten horen. Ik ga het even opzoeken waar het staat. De cd heet Les Choses de la Vie. Cd uit 2022. En ik heb gekozen voor het nummer Have You Heard. Dat was de eh, Marc Mieu En eh, bijzondere muziek. De muziek die... Eh, ja, dit waren opnames die hij in zijn archief terugvond in, 2014... op een privéconcert in een groot landgoed in de Poitou-streek. ik zal even kijken wie er met hem meespeelde tijdens dit concertje. En dat was op piano Giovanni Mirabassi en bassist Laurent Verneret. Nou, prachtige muziek. En ik zie ook dat er een, eh, in Frankrijk eh, eh, over dit juweeltje veel geschreven is. En dat je de redacties van Paris Move en Bayou Blue Radio... de sticker onmisbaar op de cd geplakt hebben. Ik, nou, ik ben het er wel mee eens. Prachtige muziek, leuk, fris. Je wordt er vrolijk van, zou ik bijna zeggen. word je dat ook van de muziek van Chad Baker... maar dan in de uitvoering van Amos Lee... Ik ga eens even kijken had ik die neergezet had. Amos uh, eh, But Not For Me. sing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I owe a and also lack a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. Chet Baker maakte tijdens zijn korte eh, ja, een aantal klassiekers. En onder andere zijn vocale debuutalbum Chet Baker Sings. Eh, het zou wel eens een hoogtepunt kunnen zijn. Niemand had ooit zo gezongen als hij. Jongensachtig, kristelhelder en met een minimum aan stembuiging. Eh, maar dit is een uitvoering van Amos Lee. Amos Lee die ja, in de tijd van de lockdown eh, toch de muziek van Chet Baker weer kon waarderen. Hij heeft dit in één sessie opgenomen met pianist-trompenist uh, eh, David Straim... bassist Madison Rost en drummer Anwar Marshall. Eh, de cd is getiteld My Idyll. The tribute to Chet Baker sings. Leuke muziek, mooie muziek. de rode draad was Michel Legrand en deze keer samen met Karin Krog. You must believe in spring. Nou, het eh, belooft een mooie dag te worden. Veel zon. When lonely feel far behind. Beneath the deepest snows, the secret of a rose is merely that it knows you must be leaving spring. Just as the tree is sure its leaves will reappear emptiness is just the time of year. The frozen mountain breeze of April's melting streams. How crystal clear it seems. You must believe in spring. sleeping rose awaits the kiss of me. It's the kiss of May. So in a world of snow, all things that come and go, where what you think you know, you can't be certain of. You must be leaving spring and love. zee, de meeuwen. Nou, mooi, mooi. Karin Krog was dat. En You Must Believe in Spring. Nou, dat komt zeker. De zon schijnt al vandaag. Er spelen trouwens heel veel bekende jongens mee op deze mooie eh, cd van Karin Krog en Michel Legrand. Ik zie hieronder staan eh, de bas, elektrische bas, Niels Henning Ørsted Petersen. Ik zie gitaar, elektrisch gitaar, Philip Katrien staan, even in de gauwigheid. Kortom, prachtig cd, heel mooi, de moeite waard. En, en, dan kom ik bij iets wat ook wel heel erg leuk is en de moeite waard is. Je had een trombonist, Jimmy Knapper En die speelde vanaf de jaren 60 regelmatig in Nederland. Dus pakte hij in 1979 kans om met de sextet... met Nederlandse muzici een album op te nemen. Het verhaal gaat, gaat dat hij door Charles Mingus in 1962... tijdens de ruzie op zijn gezicht is geslagen... waardoor hij nooit meer de oude werd. Echt een goede jazzplaat. Ik zal even kijken wie er meespeelde. En dat zijn natuurlijk geweest uh, eh, van Dick Vennek... Uh, eh, Vlugelhoorn Eddie Engels... Eh, pianist Flores, Nico Bunink... Jimmy Knepper, Tell Me. Jimmy Knepper. Ik draai niet helemaal, het is heel lang nummer zie ik... Het is acht minuten, dat gaat niet lukken... beetje terughalen, want eh, dat eh, gaat hem niet worden nu. Dus uh, mooie klanken, zeer, zeer, zeer de moeite waard. En ja, leuk om dit weer eens terug te horen. Zeker met de Nederlanders die hierop meespelen. En dan kom ik bij een zangeres Norma Dolores Extreme from Jamestown, North Dakota misschien zegt dat je al voldoende... dan hebben we het natuurlijk over Peggy Lee. En in 2022 is er in het kader eh, daarvan een, eh, deze cd opnieuw uitgebracht... geremasterd en een aantal bonus tracks aan toegevoegd. Dus het is een heel, heel mooi exemplaar geworden. En eh, ik kies er eentje van uit Peggy Lee. Ik dacht dat ik die meegenomen had. Ik moet hem even opzoeken, zie ik. Oh, ik heb hem. Uh, Razor, Love Me As I Am. Norma Dolores Ekstrom, Peggy Lee uit Jamestown, North dakota Opnieuw uitgebracht en eh, leuk, leuk, daar hou ik al van. Wat ook leuk is, dat is muziek van uh, Jill Goldstein. Die, is eigenlijk een, eh, die speelt meerdere instrumenten, onder andere piano, maar ook accordeon. En die heeft ooit een, een, LP, een CD gemaakt met Bob Minster, een, uh, een tenor saxofonist. En dat, die LP heet Longing. En daar staat een grappig nummer op. Two to Tango. Dat is een upbeat duet voor basklarinet en accordeon. Uh, Jill Bob Minster en Jill Goldstein. Ik had al gezegd een eh, accordeonspeler. En eh, ook Jill Goldstein is een leuke accordeonspeler. Bob Minster. Two to Tango. Música de indruk dat je van accordeonmuziek vrolijk wordt. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien omdat het, dat beeld met café samenhangt. Ik heb geen flauw idee. Ook dit is een eh, leuk eh, cd van Bob Minster en eh, Jill Goldstein. meer dan de moeite waard. Daarvoor draaide ik een nummer van Peggy Lee van... ja, hoe heet dat ook alweer? Norma... Eh, de Lores Ekström. Ja, dat klinkt een beetje Scandinavisch. Peggy Lee had natuurlijk niks eh, Zweeds. Maar eh, ja, oorspronkelijk zal haar familie daar wel vandaan komen. En in Zweden leeft wel een zangeres. Haar naam is Jessica Pilnaes. En die heeft ook diezelfde cd opgenomen van Norma Dolores Ekström. En dat is ook een aardige cd geworden. En vandaar dat ik daar toch iets van wil draaien. En omdat de lente in aantocht is, there, uh, be another spring. Don't cry. There'll be another spring. I know our hearts will dance again. see Jessica Pilnes, Norma Dolores Extreme, A Tribute to Peggy Lee. Zeer leuk, zeer leuk. Ze heeft haar eigen stijl natuurlijk en eh, ze kan goed zingen. Het eerste uur van ZFM Jazz zit er alweer op. En eh, maak u gereed voor de tweede uur. Na de klok van 11 uur zijn we weer terug. Het laatste nummer wat ik van u draai, voor u draai... dat is de Finephone Phone Saxophone Quartet. Eh, met een prachtig nummer. En dan ga ik dat even opzoeken. De Finephone Phone Saxophone Quartet Stolen Moments... En ja, dat is een Duits gezelschap.